met het NOS-journaal. De groep Marcus Sauer, die zich heeft afgesplitst van de PVV... gaat praten met informateur Letchert en de drie formerende partijen. Vanmiddag verlieten zeven Kamerleden de PVV... omdat ze vinden dat partijleider Wilders zich niet constructief genoeg opstelt... en daardoor te weinig voor zijn kiezers bereikt. Door de afsplitsing zien D66, CDA en VVD nieuwe kansen voor hun minderheidscoalitie. Ze juichen het gesprek bij de informateur dan ook toe. Al zegt D66-leider Jette wel dat hij nog moet zien wat de inhoudelijke koers wordt van de groep Marcus Sauer. Uit de wrakstukken van de twee verongelukte treinen in Spanje zijn weer vier lichamen geborgen. Dodental staat nu op 42. Mogelijk worden nog meer lichamen gevonden, want nog niet alle wrakstukken konden worden doorzocht. Vandaag zijn in Spanje drie dagen van nationale rouw ingegaan. De gezondheidsautoriteiten in Frankrijk onderzoeken de dood van een baby die voeding van Nestlé heeft gedronken. De voeding maakte deel uit van een partij die door de fabrikant was teruggeroepen. Bij een controle was een bacterie gevonden die heftig braken en diarree kan veroorzaken. Nestlé riep in zo'n 60 landen babyvoeding terug, ook in Nederland. De KNVB lijkt een boycott van het WK voetbal in de VS niet uit te sluiten. Er en der gaan stemmen op om het WK komende zomer te boycotten... vanwege Trumps pogingen Groenland in handen te krijgen. Tot nu toe gaat Oranje, maar KNVB-voorzitter Frank Pauw wijst er ook op dat president Trump veel dreigementen uit. NEC staat in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. In de streekderby tegen de amateurs van de Treffers in Groesbeek... wonnen de Nijmegenaren vanavond moeizaam de laatste achtste finale wedstrijd. Het werd 2-1. NEC ontmoet volgende maand in de kwartfinale FC Volendam. Het weer in het noordoosten gaat het vannacht licht vriezen. In Zeeland blijft het rond de 5 graden.